Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De leider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, Di Maio, heeft gezegd dat president Mattarella moet worden afgezet. Hij vindt dat de president de grondwet heeft geschonden door te weigeren een euroscepticus te benoemen als minister van Financiën. Volgens Di Maio is Italië nu verwikkeld in een institutionele crisis en moet het parlement een oordeel vellen over de president die volgens hem de wil van het volk heeft genegeerd. Het constitutionele hof zou dan een eindoordeel moeten vellen. Door het veto van Mattarella is de formatie in Italië in de eindfase alsnog mislukt. Waarschijnlijk komen er nieuwe verkiezingen. In het Grevelingenmeer is een van de duikers die sinds zaterdag werden vermist dood teruggevonden. Naar de tweede vermiste duiker wordt de komende dag verder gezocht. Ze waren zaterdag gaan duiken naar een wrak en lieten hun autosleutels achter bij een restauranthouder. Toen ze s'avonds laat nog niet terug waren gekomen sloeg die alarm. Dezelfde avond werd nog een paar uur vergeefs in het Grevelingenmeer gezocht. De afgelopen dag ging de zoektocht verder. Volgens Omroep Zeeland was een van de vermiste duikers een 48-jarige instructeur uit Zoetermeer. De Amerikaanse oud-president George Herbert Walker Bush is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Bush senior is 93. Hij ligt in een ziekenhuis in Maine omdat hij oververmoeid is en een lage bloeddruk heeft. Hij is wel bij kennis. Eind april werd hij ook opgenomen, een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Bush is de oudste, nog levende Amerikaanse oud-president. Hij zat van 1989 tot 1993 in het Witte Huis. Ook oud-president Carter leeft nog. Die was twaalf jaar eerder president, maar is een paar maanden jonger dan Bush. Het weer. Er zijn verspreid over het land nog buien, maar die worden wel steeds minder actief. Vannacht is het met 18 graden heel zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.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 I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember? When we used to have so much fun. I used to cry sometimes. Those days are gone.